Clemens Peters met het NOS Journaal. De Zweedse politie heeft alle tien slachtoffers van de schietpartij... in een school voor volwassenenonderwijs gisteren in Eurebroe, geïdentificeerd. Het zijn, behalve de 35-jarige dader, drie mannen en zeven vrouwen. Ze variëren in leeftijd van 28 tot 68 jaar en hebben ook verschillende achtergronden. De Syrische ambassade in Stockholm bracht eerder al condolences over aan twee Syrische families van wie een familielid was gedood. En ook de Bosnische autoriteiten hebben bevestigd dat een van de slachtoffers een Bosnier was. Over het motief van de schutter zijn nog geen mededelingen gedaan. De kandidaten voor het voorzitterschap van de FNV zijn bekend. De huidige voorzitter, Tuur Elzinga, wint de strijd aan met vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. De bijna 900.000 leden kunnen vanaf 19 februari stemmen. Twee weken later wordt dan de uitslag bekend. En die verkiezingsstrijd valt samen met een aantal conflicten binnen de bond. Zo is vicevoorzitter Bouvangacha vindt dat hij is tegengewerkt door het bestuur om een gooi te doen naar het voorzitterschap. Hij werd onterecht, werd er een gerucht verspreid dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond. De Nederlandse ijshockeysters gaan niet naar de Olympische Spelen. Door een 8-0 nederlaag tegen gastland Zweden... kan Oranje niet meer als poolwinnaar eindigen... op het laatste Olympische kwalificatietoernooi. De kansen van Nederland waren na gisteren al drastisch geslonken... door een 3-1-nederlaag tegen Denemarken. Een Stradivarius-viool uit 1714 is in New York voor minder geveild dan was verwacht. De nieuwe eigenaar heeft er 10 miljoen dollar voor betaald. Maar de schatting vooraf was een opbrengst van 12 tot 18 miljoen dollar. De viool wordt beschouwd als een van de beste violen die Stradivarius heeft gebouwd. Het instrument stamt uit zijn gouden periode... toen hij op het hoogtepunt van zijn carrière als vioolbouwer was. Het weer vannacht lokaal met een opklaring. Morgen vrijwel overal bewolkt. Het wordt een graad of 4 in het noordoosten tot 10 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. this robotic. Pull the plug and push to start it. Pick the step, disregard it. Push my button, push to start it. off when it's nine to five. But what we really wanna do is just five. So what we're gonna do now is get into that bounce. shaking and breaking up and dancing all around. You got me jumping and bumping up, jumping and bumping up, jumping and bumping all around.